Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat het opnieuw een brug heeft aangevallen in de Russische regio Koersk. Om welke brug het gaat is niet duidelijk. Wel wordt de aanval door Russische autoriteiten bevestigd. Volgens analisten gebruikt Rusland de bruggen om manschappen en materieel naar het front in Oekraïne te krijgen. Afgelopen vrijdag werd ook een brug over een rivier verwoest. Het Oekraïense leger vecht sinds twee weken op Russisch grondgebied. Inmiddels zouden er tientallen hectare zijn ingenomen. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken is geland in Tel Aviv... waar hij morgen een ontmoeting heeft met premier Netanyahu en andere kabinetsleden. Daarna reist Blinken naar Egypte. Daar gaan de komende week de onderhandelingen verder over een staakt het vuren in Gaza. De politie in Spanje is bezig met een klopjacht naar een man die een kind heeft doodgestoken. Het gebeurde vanochtend op een voetbalveldje in de buurt van Toledo, ten zuiden van Madrid. De man had een masker op en viel een groepje aan dat aan het voetballen was. Volgens Spaanse media overleed een jongen van elf. Of de andere kinderen ook gewond zijn geraakt, is niet bekend. De dader sloeg in een auto op de vlucht. Of hij het slachtoffer kende is onduidelijk. De president van de regio Castilië-La Mancha zegt dat de dader zo snel mogelijk opgepakt moet worden. Demi Vollering is er niet ingeslaagd voor de tweede keer op rij de Tour de France FAM te winnen. Op de slotklim naar de Alpe d'Huez herpakte de Poolse Kasia Niwadoma zich en ontstond een secondenspel tussen hen en Paulina Royakkers. Vollering sprintte Royakkers eruit en won de rit, maar kwam vier seconden tekort om de eindzegen op haar naam te schrijven. Het weer, de bewolking trekt richting het oosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wat warmer vanwege wind uit het zuiden. Het wordt 22 tot 25 graden met later op de dag wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...